Zes uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het rapport van de Universiteit Utrecht over seksueel misbruik bij de Jehovah's getuigen kan openbaar gemaakt worden. Dat oordeelt de rechtbank in Utrecht na een verzoek van de geloofsgemeenschap om het onderzoeksrapport niet te publiceren. Het kort geding draaide om een rapport van de universiteit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid na berichten over seksueel misbruik binnen de Jehovah's getuigen. Meldingen daarvan werden intern afgehandeld. Jehovah's getuige heeft het rapport al ingezien en vindt het onjuist en onrechtmatig. Waarschijnlijk wordt het vanmiddag nog naar de Kamer gestuurd. Het OM eist zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging... tegen een man die een vrouw van 68 zou hebben mishandeld en verkracht. Ze bezweek zeven weken later aan haar verwondingen. De vrouw werd op eerste paasdag tijdens een avondwandeling in Amsterdam... door de man aangevallen. Ze was in coma toen ze naar het ziekenhuis gebracht werd... en is daar nooit weer uitgekomen. De man van 27 zei dat hij door de duivel was bezeten... en door drankgebruik alle controle had verloren. Het OM gaat ervan uit dat hij in een psychose verkeerde. De verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen gaat waarschijnlijk niet door. Volgens staatssecretaris Visser van Defensie zijn de kosten te hoog... en zouden er te veel mariniers door opstappen. Overwogen wordt nu om de kazerne te verplaatsen naar Nieuw-Milligen in de gemeente Apeldoorn. In Nijmegen is een man van 25 opgepakt... omdat hij met een vuurwapen rondliep in een school. Het bleek om een nepwapen te gaan. Scholieren hadden de politie gealarmeerd... dat er iemand met een wapen rondliep. De politie kwam er massaal op af en ontruimde de school. Toen de man werd aangehouden bleek dat zijn vuurwapen niet echt was. Het weer bewolkt en in de loop van de avond vooral in het zuidoosten dichte mist. De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de min 2 en 5 graden. Morgen lost de mist pas later in de ochtend op... maar op veel plaatsen blijft het grijs en in het noorden regent of motregent het soms... en het wordt dan 2 tot 7 graden.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 tussen Westpoort en aansluiting met de A10. Ook 10 minuten op de N201 Hoofddorp-Zandvoort bij Heemstede. Een kwartier vertraging op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn... tussen Abbenes en Rijnzaterwoude. Op de N242 Alkmaar Middenmeer bij Omval ook 10 minuten vertraging.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 I played the blame game. My conclusion was you. Wasted time, such a misspent youth. In just a day's rain, I was drowning under you. What a beautiful waste of time you were. Pleasure, pain, go turn up your heat a wipe down. Caught me for a second, Now ain't trying to make a wife now. Hype now, working with them cameras. Fly chick, Louis bag, Louis bandanas. Got him going crazy cause the sex is bananas. He just wanna spoil me to watch me have a tantrum. Homegirls love me and we be writing phantoms. Mad chicks hating cause I be writing anthems. Wow. Plus, you know I'm loaded, just signed an expansion. Yeah, I'm going cause he's dark and he's handsome. When he calls me, when he calls and says come over there to give him all of me. If I'm twisted, if I'm sober. Oh, yeah. Because his kisses hey. seem to start a chain reaction. You gotta see it to believe it. You gotta feel. And when you feel it, you know it's real. Something crazy happens.